Dik de Hark met het NOS Journaal. De bestrijding van de eikenprocessierups wordt dit jaar moeilijker dan vorig jaar. Door het mooie weer kregen eiken half april al bladeren en daar was niet op gerekend. Daardoor is laat begonnen met de bestrijding, waardoor de rupsen zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Eikenprocessenrupsen zorgen voor, eh, rupsen zorgen voor huidirritaties. Daarnaast wordt het beestje gevreesd om zijn vraatzucht. Ze kunnen bomen helemaal kaal vreten. In Japan wordt de kerncentrale in Hamaoka tijdelijk stilgelegd. Na de aardbeving en tsunami in maart en de problemen met de kerncentrale in Fukushima... heeft de regering alle 54 reactoren onderzocht. De Hamaoka kerncentrale ligt vlakbij een breuklijn en is daardoor bij een aardbeving erg kwetsbaar. Als er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, gaat de centrale weer open. Vandaag is een begin gemaakt met de bezuinigingen op de krijgsmacht. 14 van de 17 Cougar-helikopters worden vanaf vandaag niet meer gebruikt. Evenals 60 Leopard-tanks, 4 mijnenjagers en 19 F-16's. Defensie moet de komende jaren 1 miljard euro bezuinigen. In totaal verdwijnen er bijna 12.000 banen. De hotelbranche heeft vorig jaar het recordjaar 2007 geëvenaard. 2010 hadden de Nederlandse hotels ruim 19 miljoen gasten, klein 8% meer dan het jaar daarvoor. Door de financiële crisis was het aantal gasten de afgelopen jaren flink gedaald. Vorig jaar is het aantal buitenlandse gasten weer flink gestegen. Het North Sea Jazz Festival in Rotterdam sluit dit jaar elke nacht af met een optreden van Prince. De optredens zijn in de Maaszaal waar 9000 mensen in kunnen. Prince brak in de jaren 80 door als popmuzikant. Later werkte hij samen met allerlei jazzgrootheden. Het idee om drie nachten achter elkaar op North Sea Jazz te spelen komt van hemzelf, zegt de organisatie. De Prince concerten op 8, 9 en 10 juli zijn niet alleen voor festivalgangers, er zijn ook losse kaartjes te koop. Het weer dan nog hier en daar zon, maar ook bewolking en kans op een bui. Later mogelijk met onweer, temperatuur 19 graden aan zee en een graad of 27.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 But I'm gonna keep your jeans and your old black hat. Cause I wanna, they look good on me. you wanna You say you're torn But I've heard enough Thank you, you made my mind up for me When you started to ignore me Do you see us?